PVV heeft het debat aangevraagd. Geert Wilders wil dat het leger de straat op gaat. Dus zet bij grootschalige rellen alsjeblieft het leger in. Want de politie, ze doen geweldig werk... maar de politie is onderbezet met alle gevolgen van dien. De kans dat dat gebeurt is alleen wel heel klein, zegt verslaggever Albert Bos. En dat komt omdat eh, volgens het kabinet de politie de aangewezen organisatie is... om die en die onrust te beteugelen. Eventueel zou er wel hulp kunnen komen uit andere landen om de ME te ondersteunen. Ondertussen worden er ook nog steeds railschoppers opgepakt. Zo zijn er twee mannen gearresteerd die stenen naar agenten gooiden in Eindhoven. De politie zegt dat heel veel mensen willen helpen bij het onderzoek. Zijn al meer dan 1100 tips, foto's en filmpjes binnengekomen. Bij de autoriteit persoonsgegevens staat de telefoon roodgloeiend door mensen die bellen over een lek bij de GGD. RTL Nieuws ontdekte dat GGD-medewerkers een illegaal handeltje hadden in gegevens van mensen die een coronatest hebben gedaan. En veel mensen zijn nu bang voor hun privacy. We worden ja, bijna letterlijk overspoeld met heel veel telefoontjes, ook letterlijk klachten van allemaal mensen die eh, in paniek zijn, bang en bezorgd en ook boos zijn. Twee GGD-medewerkers zijn opgepakt. Bij een fabriek van coronavaccinmaker AstraZeneca in Wales is een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst is onderweg om de bol te checken. Voor de zekerheid is een deel van de fabriek ontruimd. Ook zijn wegen in de buurt afgesloten. En zo'n 70% van de studenten heeft begrip voor de avondklok... blijkt uit een enquête van studentenplatform Studeersnel. Al weet niet iedereen of ze zich er ook echt aan gaan houden, zegt een van de onderzoekers. Wel denkt een derde van de studenten erover na om de avondklok te gaan omzeilen. Bijvoorbeeld door bij mensen te blijven slapen of de avond door te trekken. Ondanks dat er begrip is voor de avondklok is het voor veel studenten wel ingrijpend. Zo zien we dat studenten zich door de avondklok meer depressief, eenzaam, angstig voelen. 5% ervaart zelfs suïcidale gedachten. De helft van de studenten zegt dat ze met huisgenoten proberen het alsnog gezellig te maken. Het weer. Vanmiddag wordt het op steeds meer plekken droog. Soms breekt de zon even door. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen dan regent het. Misschien valt er ook natte sneeuw. En het is iets kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Nachtzuster. Nachtzuster. Oh, oh, Nachtzuster. the oh, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Ah, you looking for a girl like me. La, la, latinas. Hey, I want a girl like Shakira. Hey. Esa latina está rica. Ah. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, for real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Hot. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for atrás y eso es. want a piece of the big manzana. Hey. So they tell me that you're looking for a girl like me.